uur. Dit is Lieselot Thomassen met het nos -journaal. Defensie heeft extra inspecties uitgevoerd naar mogelijke scheurtjes in F-16's. Dat gebeurde na een waarschuwing uit de Verenigde Staten. Daar waren scheurtjes ontdekt in de tweezitsvariant. variant Volgens Defensie zijn bij acht van de elf tweezitters geen problemen ontdekt of zijn scheurtjes inmiddels gerepareerd. Drie vliegtuigen met scheurtjes worden om veiligheidsredenen voorlopig aan de grond gehouden. Defensie overlegt nog met de fabrikant Lockheed Martin hoe deze scheuren kunnen worden gerepareerd. Volgens het ministerie is scheurvorming in de F-16 een bekend probleem en wordt daar altijd al goed op gecontroleerd. Een Amsterdammer die plannen had om naar Syrië af te reizen... blijft nog zeker drie maanden vastzitten, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van voorbereiding van terrorisme en opruiing. De Amsterdammer van 33 is eind juli aangehouden na een tip. Bij zijn arrestatie had hij twee messen en een hakbijl bij zich. Het OM onderzoekt nog of het een individuele actie was van de man... of dat hij van plan was om samen met anderen naar Syrië te reizen. De politie heeft tot nu toe 368 filmpjes en foto's binnengekregen... in het onderzoek naar de vliegtuigramp in Oekraïne. Wat er op de beelden te zien is, wil de politie niet zeggen. Het beeldmateriaal komt uit meerdere landen... en is via een speciale site van de politie binnengekomen. Die site is sinds 25 juli in de lucht. Het opsporingsteam is op zoek naar beelden van voor, tijdens en vlak na de ramp. De Amerikaanse arts die met ebola was besmet mag het ziekenhuis verlaten. Uit bloedtesten blijkt dat hij het virus niet meer heeft. De man van 33 was behandeld met het experimentele anti-ebola-middel ZMAP. Hij raakte besmet in Liberia. Begin deze maand werd hij met een speciaal vliegtuig teruggevlogen naar de Verenigde Staten. In een ziekenhuis lag hij in quarantaine en kreeg hij het medicijn toegediend.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 het programma duurt van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox en wel aflevering 41. U kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9, via het internet op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We hebben er weer een eh, hele lijst. Een stuk of 35, 36 stuks. En we gaan beginnen met de eh, Brainbox en daarna de Outsiders. En nog heel veel lekkers. Dus eh, blijf vooral luisteren. can hear them sigh. It seems they die when they think of today. Everything's fast, not like in the past. Past go on, yes, everybody's been wrong. People don't seem to understand. one unknown. The masquerade is over, it's a, a time to go. Oh yeah! We don't care what they say. Yeah, we live like we want to. Don't regret a single day. You won't put us down. We've got to be on the ground. They walk us to places we own it, but heard bad Things have changed in so many ways. Uh, don't look back to the old days. Cause we know just what to do now aan onmiskenbare Outsiders... met een bekantje nota bene. Bekant van Lying All The Time. Geschreven door Tax en Splinter. Thinking About Today. En we begonnen met Brainbox en Doomsday Train. Allemaal nog een klein beetje het eh, gevolg van een eh, hele fijne zaterdagavond. En de, de, volgende, die is niet van zaterdagavond... maar hadden we het vrijdag een beetje over. Eh, Neil Young in Oh Lonesome Me. must be some way that I can lose these lonesome blues. Forget about the past. fancy free. Flirting with the boys with all her charms. But I still forget about uitvoering van dit nummer bestaat er niet en komt er ook nooit meer. Laat dat even duidelijk zijn. Neil Young en um, Oh Loads Me. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 21 augustus 1964. Vier nieuwe binnenkomers. De eerste op 40 en de laatste nieuwe op 21. Die op 40 die werd geschreven door Goffin King. Hij werd al eerder eh, opgenomen door een lid van de Cookies. Maar dat werd niet zo'n hele grote hit. Maar toen Herman's Hermits zich ermee gingen bemoeien... werd het werkelijk een wereldhit. I'm into something good. 40, I'm Into Something Good, Herman's Hermits. De volgende plaat, nieuw op 31, werd voor het eerst uitgebracht in 1953 door de Drifters. En een paar jaar later, ook nog in de jaren 50, door Johnny Ray. Such a Night. Maar wij kennen hem natuurlijk eigenlijk alleen maar van Elvis. Hij bracht hem eerst uit in 1960 op de, eh, op de LP Elvis is Back. En in 64 werd het een hit In Engeland, het nieuw op 31, Elvis en Such a Night. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love it was a kiss. Ooh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was, it really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. such a night came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss, the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night she's gone, gone, gone. Yeah, she's gone, gone, gone. Came the 31, Elvis and Such a Night. De volgende komt binnen op 25 en was in de tijd voor teenagers top 10 een grote hit. Een tweede plaats. Geweldig. Ik weet niet of ze het in Engeland ook zo ver geschopt heeft. Kan het even nakijken. Maar Julie Rogers kwam binnen op 25 met The Wedding. You by my side, that's how I see I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the peace. voices This is the hour, this is the moment. And I can hear sweet voices sing. En gelukkig is Ruud het. Het heet origineel La Novia. Een Chileze, Chileense muzikant heeft het geschreven. En dan heet het De Bruid, The Bride. Oké, dit was The Wedding, nieuw op 25. En de hoogste nieuwe, die staat op 21. En dat is een trio van jongens met keurig gekapte haren, scheidingje erin... en een aantal grote hits, Diane, Charmaine, I Believe, Ramona... en deze, nieuw op 21, The Bachelors, I Wouldn't Trade You for the World. I wouldn't trade you for the world. All the pearls in the sea. All the treasures of a kingdom. That's how much you mean to me. You fill all my sweetest dreams. for the world or the heavens above. I have heaven here on earth, dear, since you've given me your. See. shoot the pool. Giuseppe gone to flunk a school. Boy, it making me sick. All the thing I gotta do. I can't get no kicks. I always got to follow rules. Boy, it making me sick just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time, What's the matter you? Hey, gotta no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up for your face. That's my mom, I cannot remember. Big accordion solo. Glad that to Really nice, really nice. But soon there come a day, gonna be a bigger star. Then they make a TV shows and the movies. Get myself a new car, but still I be myself. I don't want it to change a thing. Still I dance and I sing think about the mama, she used to say, What's the matter, you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. what's the matter, you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad. It's a nicer place. I ah, shut up at your face. That's my mom. Hello, everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with it? This shut up at your face. I sing a it's song all of my fans applaud, they clap their hands. That's making me feel so good. You ought to learn that this the song, it's a real simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey, then I sing the rest. And then at the end, we can all sing, ah, shut up for your face. Okay, let's try it really bit. Uno, two, three, one. What's the matter, you? Hey, got no respect. Hey, what do you think you do? Hey, why you look so sad? Hey, it's not so bad. Hey, it's a nicer place. Ah, shut up for your face. That's great. so bad. Hey! It's a nicer place. I shut up in your face. Okay, one time for mama, everybody. What's the matter, you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's a not so bad. It's a nicer place. Oh, shut up in your face. Joey Dolce en Shut Up in Your Face. Dat was uh, uit 1980. En ik kwam op het idee door een neefje van me. Alex, hartelijk dank Alex voor, dit, eh, deze leuke tip. Shut up your face van eh, Joey. Ehm, van de week zag ik op televisie trouwens ook een mooie documentaire over Queen. Een beetje twee uur lang, heerlijk genoten. En daar hadden ze het natuurlijk ook over Somebody to Love. Hoe dat tot stand kwam. En ehm, wat de inspiratiebron van Freddy was. Nou, dat was Aretha Franklin. En die gaan we dan zometeen na Queen ook draaien. Het nummer komt eh, van A Day at the Races uit 76, Somebody to Love. crucified. De grote inspiratiebron van Freddie Mercury bij het componeren van Somebody to Love, Aretha Franklin, hier met I Never Loved a Man the Way I Love You. Zijn we toe aan de tip van Willem. En daar gaan we verder niks over zeggen, alleen maar deze is voor Herman. time I get to thinking, with every thought of you, I wanna shout aloud. And then I think about the love I had inside me, how you brought what's inside out. So now love's made it to the outside. I wanna tell the world of everything I found. Somehow your love released the spring wound up inside me. You turned my living upside down. 进入。 En dat was T-Chin. En ik vind het vooral schattig wanneer ze zegt... I'm gonna take the bus. Geweldig. Eh, het is tijd voor de geboorte van een luisteraar. washed his hands and sealed his face. Ja, ja. Sympathy for the Devil, the Rolling Stones. En van de Champions League gaan we gewoon naar de Haarlemse Voetbalbond. Hier is Circle. I should have known you bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. see. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. You never care for secrets I confide. For you, I'm just an ornament, something your pride. Always running, never caring, that's the life you live. Stolen minutes of your time were all you had to give. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now, the morning sun is shining like a red rubber ticket with my tears. That's all I'm gonna spend. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Oh, I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. ZFM. was eh, ABBA met When I Kiss the Teacher van het album Arrival. Zijn we alweer toe aan de laatste van dit eerste uur. En we gaan er gauw maar even mee beginnen, anders eh, redden we het niet helemaal. Frankie Lyman en de Teenagers. Why do fools fall in love? Tot zometeen.